Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het proces over de minder Marokkanen-uitspraak van Geert Wilders is een half uur geleden hervat. Het proces is in een nieuwe fase beland, want het Openbaar Ministerie komt vandaag aan het woord. De officieren van justitie denken anderhalve dag nodig te hebben om aan te tonen dat Wilders voor zijn uitspraken strafbaar is en welke straf daar volgens justitie bij hoort. PVV-leider Wilders wordt vervolgd om zijn uitspraken over minder Marokkanen in het voorjaar van 2014. Er zijn te veel vacatures in de zorg die niet of maar moeilijk kunnen worden ingevuld. Personeelsgebrek is daardoor de belangrijkste oorzaak van de hoge werkdruk in die sector. Dat zegt branchevereniging Actis in een reactie op een enquête van CBS en TNO. Daaruit blijkt dat werknemers in de zorg de werkdruk het hoogst vinden. Volgens Actis is de hele zorgbranche hard op weg naar geschoolde medewerkers. Verder is de zorg zwaarder geworden doordat cliënten langer thuis blijven wonen... en meer zorg nodig hebben op het moment dat ze naar een zorginstelling verhuizen. Er verdwijnen nog meer banen bij ABN AMRO. In september was al duidelijk dat er duizend arbeidsplaatsen zouden verdwijnen. Daar komen er nu nog eens 1500 bij. Dat heeft de bank bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De nieuwe bezuiniging moet 400 miljoen euro opleveren. ABN AMRO wil meer werk digitaliseren en efficiënter gaan werken. De bank boekt het afgelopen kwartaal een netto winst van 600 miljoen euro. Het aantal Dutchbed-veteranen dat zich heeft aangesloten bij een claim tegen de Nederlandse staat is gegroeid naar 180. In september waren het er nog ruim 100. Volgens een advocaat wordt begin volgende maand met Defensie en de landsadvocaat gesproken over de eis tot schadevergoeding. De veteranen verwijten de staat dat ze in 1995 op een onmogelijke missie zijn gestuurd om Srebrenica te beschermen tegen het Bosnisch-Servische leger. Na de val van Srebrenica vermoorde dat leger meer dan 8000 jongens en mannen. Het weer, regen of motregen, vanmiddag van het westen uit zo goed als droog en wat zon en het wordt 12 tot 14 graden.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 24 karat magic to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero.